Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is door het lagere gasverbruik fors gekrompen. De krimp van 1,4 volgt op drie kwartalen van groei. Vanwege de zachte winter werd minder gas gebruikt. Wel houdt het onderliggende herstel van de economie aan, zegt het CBS. Minister Kamp spreekt van een tegenvaller, maar zegt dat de investeringen nog steeds groeien. Hij denkt dat er voor dit jaar nog steeds een kleine plus in zit... De werkloosheid liep afgelopen kwartaal minder snel op. Er kwamen 3000 werklozen bij, tegen 10.000 een kwartaal eerder. De A20 bij Rotterdam is in beide richtingen dicht, ter hoogte van Spaanse polder. Het is gebeurd vanwege een gaslek. Dat ontstond door onbekende oorzaak rond 10 over 9. Een aantal bedrijven aan de noordkant van de A20 wordt ontruimd. Ook het scheepvaartverkeer is stilgelegd. Defensie is op de vingers getikt door de nationale ombudsman. Volgens hem moest een militair met een stressstoornis te lang op een behandeling wachten. Hij vroeg in 2006 om hulp toen het erg slecht met hem ging, maar werd pas in 2010 geholpen. Volgens de ombudsman had dit veel sneller gemoeten. Bij de anti-Chinese rellen in Vietnam zijn meer dan 20 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn etnische Chinezen. De actievoerders zijn woedend over de plaatsing van een Chinees boorplatform in een deel van de zee waar ook Vietnam aanspraak op maakt. De Belastingdienst verwacht dat er door zwartspaders zo'n 450 miljoen euro extra in de schatkist komt. 6000 zwartspaders hebben sinds september 3 miljard euro aan illegaal vermogen bij de Belastingdienst gemeld. Ze kunnen tijdelijk hun buitenlandse vermogen aan de fiscus opgeven zonder dat ze een boete hoeven te betalen. Het weer, vandaag flinke periode met zon, maar in het noordoosten en oosten zijn er meer wolken. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen een paar graden warmer, in het weekend vrij zonnig en een graad of 23. Dit was. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het vast op een aantal snelwegen bij Rotterdam... omdat de A20 eh, bij de, bij de afrit Spaanse polder in beide richtingen is afgesloten vanwege een gaslek. Op de aansluitende wegen zoals de A16 en de A4 loopt het inmiddels ook eh, goed vast.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 Affections, Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me I give you all of me, and you give me.